uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Alleen mensen die gevaccineerd zijn, mogen in New York nog uit eten. Het geldt ook voor een bezoekje aan de sportschool, de bios of andere binnenactiviteiten. De stad zegt de eerste in Amerika te zijn waar ze die maatregel invoeren. In andere landen nemen ze ook maatregelen, maar daar is een negatieve test ook oké. In New York niet. De burgemeester wil dat al zijn inwoners een prik halen. This is a miraculous place, <laughs> literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key, you can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately, you will not be able to participate in many things. That's the point we're trying to get across. De maatregel gaat eind deze maand in. Vanaf half september gaat New Yorker boetes voor uitdelen. De coronapiek in de ziekenhuizen lijkt achter de rug. Het RIVM maakte vandaag weer de weekcijfers bekend en het aantal besmettingen daalt. Iets meer dan 21.000 mensen testen positief op corona. Een week eerder waren dat er nog ruim 37.000. Er is iemand opgepakt voor het doodschieten van oud-voetballer Jerge Hoefdraad. Hij werd afgelopen weekend neergeschoten tijdens een feestje in Amsterdam... toen hij een ruzie probeerde te sussen. En mensen die werken op Schiphol zijn opgepakt... in een onderzoek naar grootschalige drugsmokkel... In totaal zitten zeven verdachten vast. Drie daarvan hadden een pasje van het vliegveld, vertelt de marechaussee. Het heeft de hoogste prioriteit. Niet alleen voor de marechaussee via douane, maar ook voor eh, het Openbaar Ministerie, de luchthaven Schiphol. Dat als er medewerkers hier betrokken zijn bij strafbare feiten, dat we die proberen zo snel mogelijk aan te houden en hier weg te halen. In het onderzoek is ruim 320 kilo kook onderschept. Dat is zo'n 16 miljoen waard. Overigens komt het overgrote deel van drugs via schepen binnen in ons land. Heb ik het weer nog de buien verdwijnen. Het is vanavond droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen eerst zonnig, later vallen er weer buien.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 en classic old school honky tonk vind je Rowdy Johnson... Just a Good Old Boy is de eerste song. got a 69 Charger with a big rebel flag. Oh, one on the door, Mopar Max. Painted Hemi arms for the whole world to see. He's just a good old boy. That's all he knows how to be. When well, they drive like a wild man, that's what they say. You see him, you better get out of his way. Like Earnhardt, he's sure, but you're in the wall. wanna be getting into fights. He ain't a bad guy, but he likes to having some fun. He's just a good old boy, the kind that don't turn. onmiskenbaar een outlaw geluid als je naar Outlaws Today en Lonesome Henry and Mean luistert. You know the word outlaw has been used in many different ways. To me, it's about standing up for what you believe in. Always. down for what they town bus. Lord, I'm traveling this morning. Well, I'm going to Shreveport and down to New Orleans. Been traveling these highways. I've been doing things my way. It's been making me lonesome. our hair was jet black, and the name was Geraldine. Lots thought she was the cream. got together and we casted our sweets. Then we gave unto a beggar who was a mumbling through the streets.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 Het is na twaalf jaar hun eerste album met nieuw materiaal. Sitting on Top of the World is de eerste single van het album. Dit is het favoriete album van de maand. Crystal Gale werkt samen met de Zweedse Sulo Carlson in het duet Lonely Street Choir. original van deze week. De Canadese legende Rita McNeil met een eerbetoon aan de mannen, vrouwen en kinderen die in de kolenmijnen zijn omgekomen. Indrukwekkende song, zeker als je de clip erbij ziet. duo Cliff en Suzanne bracht in april 2020 hun debuutsingle Driving Me Crazy uit. In januari 2021 lanceerden ze een podcast, de Cliff en Susan Podcast, waar ze een kijkje in hun leven geven en onderwijzen, entertainen en inspireren. You know I've loved you for a long time. swear that someday you'll be mine. I hope that someday is tomorrow. Cause I'm afraid that you might change your mind. Don't you know that, baby, you're driving me crazy? give me one more chance. I'll never let you go. I give me one good chance.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 Ik hou van die dame en haar muziek. Aldus George Jones. Leona werkte later samen met Merle Haggard, resulterende in een top 10 duet The Bull en The Beaver. We ought to get together, you and me. If you'll give me your ten I'll be glad to give you mine. And I'll put this 18 wheeler on the side. Well, it won't be hard to find you. Babe, I'm right behind you. Just put them air brakes on and let her slide. You got the bull of the wood. You got the paper. Can't get nothing done on the CP. You've got to pull up woods. Your partner sleep a while. Ten four, come back. I'm waiting on your call. Hey, you get nothing done on this CB. I'm the bull of the woods. I we gotta get together, you and me. Yeah, we're gonna get together, you and me. You better get ready, <laughs> baby. I'm pulling in behind you. Well, I've got the air brakes on and the lights turned on and I'm turned on. But the only thing left to do is just start grazing. <laughs> I'm the bull of the woods. I'm the from Missouri. We ought to get together, you and me. Dit is countrymuziek zoals countrymuziek hoort te zijn. De Texaanse formatie Midland met het aanstekelijke Two to Two Step. Crossroads. Crossroads. Hot stuff. You've been tapping your fingers while you stare at your phone. for all night long Come on, let's get it Gypsy Rose is een talentvolle groep uit België met prachtige songs op hun repertoire. Waiting in the Water is er één van. talentvolle groep, maar nu uit eigen land. De Billy Bray Band met Stayin' In Tonight. i save a fight between me and some guy Trying to pick up line Why not turn on the TV and kick our baby a girl like I said. You know I don't mind if you'd rather get dressed up Rose is nog betrekkelijk nieuw in het wereldje. Dat in tegenstelling tot de song die ze vertolkt, Beneath Still Waters. Beneath Still Waters Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. De voorbode Saturday Night van het nieuwe album van Jason Eady. Sitting in a corner table all alone There's a man keeps staring at his telephone you can hear the cars rolling by, and that ain't right. It's quiet around here for Saturday night. Well, there's a jukebox playing the same old song. We've been listening to all night long. It's a quarter to eleven, hadn't been a fight. it's quiet round here for Saturday night. it's quiet round here for Saturday night. up and back behind the bar. Junior made his move, but he didn't get far. Yeah, she's heard it all before, so she shut him down tight. it's quiet around here for Saturday night. He got me set up in the corner and it's time to play. Jenny pulls a shot and then I take the stage. She likes to move to my groove when the crowd is light. It's quiet around here for Saturday night. It's quiet out here for Saturday night. across the room, ain't nobody around. Jenny says, Come on, and she turns out the light. it's quiet around here for Saturday night. it's quiet around here for Saturday night. it's quiet around here. it's quiet around here. It's quiet around here for Saturday night. Flatlanders, Treasure of Love, markeert hun eerste release sinds Hills and Valleys uit 2009. Het album bevat vier originals en elf covers. De invloed van Leon Russell is duidelijk aanwezig in het nogal obscure She Smiles Like a River. Well, she smiled just like a river flowing softly say, take a little weight off me. When she's happy, to be her lover, and I hope she'll understand. When I hurt her and I make her crazy, that I'm just an ordinary takes me, I'm blinded by the night. She takes my hand and leads me to the light. She wakes me in the morning, knows the words to say. She keeps me looking forward to a new day. So I try just to be firm. Australische duo Ellen en Trace sluit het eerste uur af met het toepasselijke Country's What I Am. Zometeen nog een uur country. Dusty road, an old track dog sitting in the back. The simple things outweigh bizarre. Meat, three veg, not caviar. I'd ride all day out. picket fence or fancy clothes. Jeans and boots, anything goes, but what a life. It was the best, my God. I must have been blessed I was born. be Sunday's wine, I'm proud to say it's who I am. We love thy neighbor, don't give a damn. I'm too blue as someone can be since I sat on my father's knee.